een Klomp met het NOS-journaal. De man die vorige week vijf mensen doodschoot in de Amerikaanse staat Tennessee... was mogelijk geïnspireerd door jihadteksten. Dat meldt persbureau Reuters. Hij schoot donderdag vier militairen dood op een marinebasis. Een vijfde overleed zaterdag aan zijn verwondingen. De schutter werd zelf door de politie gedood. Volgens Reuters was hij geïnspireerd door jihadistische propaganda... maar kan zijn daad niet worden gelinkt aan een terreurgroep zoals Islamitische Staat of Al-Qaeda. In Burundi is het de avond voor de presidentsverkiezingen onrustig. In de hoofdstad Bujumbura zijn explosies en geweerschoten gehoord. Er is veel onrust in het land omdat zittend president Nkurunziza een derde termijn wil. Tegenstanders protesteren daartegen omdat volgens de grondwet een president maximaal twee termijnen mag aanblijven. Toen het in april bekend werd, brak er geweld uit en vielen er tientallen doden. De oppositie heeft opgeroepen de verkiezingen van vandaag te boycotten. Rusland heeft een eigen ontwerpresolutie ingediend bij de VN-veiligheidsraad over de neergehaalde vlucht MH17. Wat erin staat is nog niet bekend. Rusland wil voorkomen dat er een VN-tribunaal wordt opgericht om de daders van de aanslag te kunnen vervolgen. Onder meer Nederland wil graag zo'n tribunaal. In ontwerpresolutie van Rusland zou wel staan dat ze een grotere rol van de VN willen bij het onderzoek naar de oorzaak van de MH17-crash. De Amerikaanse marine heeft voor het eerst een onbemande onderzeeër getest... die gebruikt kan worden voor militaire missies. De onderwaterdrone van drie meter lang werd vanuit een bemande onderzeeër in het water gebracht... en later weer opgehaald. Volgens de Amerikaanse marine gaat het om een baanbrekende test... omdat deze drone ook andere onderzeeërs kan aanvallen. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen bewolkt en is er kans op wat regen. Het blijft zwoel met minima rond 18 graden. Overdag eerst bewolkt met in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Later wordt het overal droog en breekt de zon door.